Trudy Vinterich met het NOS-journaal. Polk die ontsnapte in het Rotterdamse havengebied vallen mee. Aan het eind van de ochtend kwam er gas vrij uit de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd het scheepvaartverkeer stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren. In Hoek van Holland doet de brandweer metingen om te kijken of het gas nog in de lucht zit. Het aardgas ontsnapte uit de nieuwe LNG-terminal die nog niet officieel in gebruik is. De terminal wordt eind deze maand geopend door koningin Beatrix. Vanuit de Libische stad Beni Walid hebben aanhangers van Gaddafi raketten afgevuurd op strijders die de stad hebben omsingeld. Er waren zeker tien explosies te horen. Bij de woestijnstad zijn vannacht extra troepen van de Libische overgangsraad aangekomen. Ze bereiden een gewelddadig inname van de stad voor. Beni Walid is een van de laatste bolwerken van de verdreven leider Gaddafi. In Berlijn zijn twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze zouden chemicaliën hebben gekocht voor het maken van een bom. De verdachten zijn een 24-jarige Libanees en een 28-jarige man uit de Gazastrook. De Duitse politie heeft ook een pand van een islamitische culturele vereniging doorzocht. Er wordt bekeken hoe serieus de dreiging was en wat de mogelijke doelwitten waren. Nog geen procent van de 180.000 AMBO-leden heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord dat de Ouderenbond had uitgeschreven. Van de leden die wel telefonisch hun mening gaven, stemde de meerderheid voor het pensioenakkoord. De opkomst is zo laag dat de bond het referendum als niet meer dan een peiling ziet. Het weer bewolkt af en toe een bui en een graad of 18. Morgen ook bewolkt met wat regen, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade 2 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar na een ongeluk tussen Knoop het Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid 2 kilometer. Maar dat begint al op te lossen. De weg is namelijk weer vrij. Op de A10 West eh, de ring van Amsterdam voor de Continental 3 kilometer naar het noorden. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder 3 kilometer.